Om de luchthaven is een maand gevochten. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de brandstichting. De verschillende milities geven elkaar de schuld. In de oorlog tegen de toenmalige leider Gaddafi vochten de milities samen, maar nu bestrijden ze elkaar. De zwakke centrale regering is niet in staat hier iets tegen te doen. De Britse acteur en regisseur Lord Richard Attenborough is overleden. Attenborough begon zijn acteercarrière in de jaren 40. Hij speelde onder meer in de films The Great Escape en later in Jurassic Park van Steven Spielberg. En ook als regisseur had hij veel succes. In 1977 regisseerde hij A Bridge Too Far, een film over de slag om Arnhem. Hij won in 1983 twee Oscars voor zijn film Gandhi. Lord Richard Attenborough was al geruime tijd ziek. Hij is 90 jaar geworden. Bij een opstand in een gevangenis in Brazilië zijn vier gedetineerden om het leven gekomen. Twee van hen werden onthoofd. Op het dak van de gevangenis hebben mannen medegedetineerden geboeid en mishandeld. Sommigen zijn van het dak geduwd. Twee mannen overleefden de val van 15 meter niet. Aan de opstand doen zeker 700 gedetineerden mee. Mogelijk is er sprake van een bendeoorlog, maar volgens sommigen is het een protest tegen de leefomstandigheden in het gebouw. De politie probeert met onderhandelingen een einde te maken aan de opstand. Het weer, vooral in de kustprovincies, kan nog een bui vallen. In het binnenland is het een graad of zes en er komt nevel of mist voor. Overdag eerst af en toe zon, maar vanuit het zuidwesten trekt een regengebied het land in.